van 1 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Premier Rutte denkt dat onderzoekers niet voor de winter in Oekraïne invalt... kunnen terugkeren naar de rampplek van MH17. Dat zei hij in Nieuwsuur. Nederland stuurde twee weken geleden nog 30 onderzoekers naar Oekraïne. En ook toen waarschuwde Rutte al dat hij niet kon garanderen dat ze naar het rampgebied kunnen... maar dat wel een uiterste inspanning wordt gedaan. Er liggen nog steeds persoonlijke bezittingen en stoffelijke resten in het gebied. In West-Afrika zijn inmiddels bijna 3100 mensen overleden aan de ziekte ebola. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er verder zo'n 3.500 mensen mogelijk besmet met het virus. Liberia heeft de meeste slachtoffers, daar zijn 1830 doden geteld. Ook in de buurlanden Guinea en Sierra Leone zijn er veel eh, ebola-slachtoffers. Zo'n 100 Koerden hebben vanavond gedemonstreerd op Schiphol om aandacht te vragen voor de situatie van Koerden in het noorden van Syrië. Directe aanleiding voor het protest is de situatie in Noord-Syrië rond de stad Kobani. De betogers vinden dat Nederland IS in Noord-Syrië moet bombarderen en de Koerden moet bewapenen. Met overgrote meerderheid heeft het Britse parlement ingestemd met luchtaanvallen tegen de extremisten van IS in Irak. En dat gebeurde na een debat dat zeven uur duurde. De steun kwam van alle partijen, al toonden verschillende parlementariërs zich bezorgd over de gevolgen. Volgens de BBC kunnen de eerste Britse vliegtuigen zondag al worden ingezet. Juryvoorzitter Job Cohen heeft de zes kanshebbers voor de ACO Literatuurprijs bekendgemaakt. Alle genomineerde boeken zijn geschreven door een man, vier Nederlanders en twee Belgen. De zes kandidaten zijn Wessel de Gussinklo, Zeer helder en licht heeft hij geschreven, Stefan Hertmans, Oorlog en Terpentijn... Guus Kuijer, hij schreef De Bijbel voor Ongelovigen deel 2, Tom Lanois, Gelukkige Slaven schreef hij. En Voor jou van K. Schippers en Frank Westerman, die schreef Stikvallei. Het weer. Het kan plaatselijk mistig zijn. Het is 6 tot 12 graden. Als morgen de mist is opgetrokken, dan is er veel zon. Dan is het 19 of 20 graden.